Door de overstromingen zijn duizenden huizen en akkers verwoest, is vee omgekomen en zijn veel voedselvoorraden verloren gegaan. Hulporganisaties waren sinds begin deze maand al actief in het noorden van Nigeria, omdat al meer mensen waren getroffen door overstromingen. China wil dat Japan excuses aanbiedt voor het arresteren en vasthouden van een Chinese kapitein. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat bekend... kort nadat de kapitein was vrijgelaten en in China was teruggekeerd. De kapitein van een vissersboot werd begin deze maand opgepakt... na een aanvaring met de Japanse kustwacht. Het gebeurde in de Zuid-Chinese zee... een gebied dat door beide landen wordt geclaimd. Japan heeft volgens Peking de Chinese soevereiniteit en de mensenrechten van een Chinees staatsburger geschonden. Behalve excuses eist China ook compensatie voor het incident. De Amerikaanse president Obama en een aantal Aziatische leiders hebben opgeroepen tot een vreedzame oplossing voor het conflict. In de Braziliaanse staat Sao Paulo zijn bijna alle gedetineerden uit een jeugdgevangenis ontsnapt. Bijna 50 tieners kwamen in opstand en wisten de bewakers te overmeesteren. En daarna liepen ze de toegangspoort uit. Tien van hen konden vrij snel worden opgepakt. In het jeugddetentiecentrum in Brazilië zaten 55 gevangenen. Meeste voortvluchtigen zijn rond de 16 jaar en zaten een straf uit voor drugshandel, diefstal of moord.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 first. I use my mouth and air to blow balloon up. I prick with pen to watch it burst. To make noise, I use my breath. To unlock doors, I use a key.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

ritme van Zandvoort, op 106.9 CFM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 hatred.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 no more sleeping in bed. Oh, wake up, everybody. Yeah. Cause I need a little help. Can't do it alone. Bye. Die handle 神。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 Heroes return and arise here. Ten while the engine learn. That's a pain never in the city in gentlemen. pain never in the city gentlemen. The heroes return and here. Ten while the engine learn. that the pain never in the city in gentlemen. Pain never in the city in gentlemen.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 Let's celebrate.